Goedemorgen, ik ben Dielke Teertsa en dit is het nieuws van NOS op 3. In Lansingerland beginnen ze vandaag met het massaal testen van de bevolking. Er zijn daar in no time drie extra testlocaties uit de grond gestampt... die vanaf vandaag gebruikt kunnen worden. De burgemeester van de gemeente boven Rotterdam riep deze week... alle 60.000 inwoners ouder dan twee jaar op zich te laten testen op corona. De Britse variant gaat er rond en die is heel besmettelijk deze mensen zijn van plannen te gaan doen. Gewoon doen. Er is geen, eh, geen enkel iets in mij wat zegt van eh, eh, waarom ik het niet zou doen. Het hele gezin gaan laten testen inderdaad. Dus Boas of vier ook. Want ja, we willen toch graag van de corona af. Een Amerikaanse vrouw die 17 jaar geleden een zwangere vrouw vermoordde en het kind meenam, is geëxecuteerd. Het was voor het eerst in bijna 70 jaar in de VS dat een vrouw op landelijk niveau de doodstraf kreeg. Het zou eigenlijk al gisteren gebeuren, maar een rechter vond toch dat er nog eens naar de psychische toestand van de vrouw moest worden gekeken. Later gaf een hogere rechter toch groen licht. Ruim 115.000 kilo cocaïne, zo'n 1000 kilo hash, 500 kilo ecstasy en ook nog heroïne en crystal meth. De douane nam het allemaal in beslag afgelopen jaar. Alleen al in de havens van ons land en op Schiphol werd bij controles een kwart meer gevonden dan het jaar ervoor spul wordt niet altijd pas ontdekt als het al in ons land is aangekomen. 67.000 kilo is tegengehouden eh, voordat het de Rotterdamse haven heeft bereikt. En dat hebben wij niet alleen gedaan, dat hebben we in samenwerking gedaan... met opsporingsdiensten en met douanediensten van andere landen. Twaalf flessen wijn staan op het punt in de Golf van Mexico te plonzen flessen hebben een jaar lang rondjes om de aarde gedraaid... aan boord van het internationale ruimtestation ISS... en worden nu met een capsule van SpaceX terug naar de aarde gestuurd. Deskundigen zijn benieuwd wat de ruimte voor invloed heeft op de smaak. Twee flessen worden eind volgende maand in Bordeaux opengemaakt. Het weer, eerst nog wat zon. Vanmiddag trekt het dicht en kan er een bui vallen. Het wordt een gat of zes. ZFM, verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland veel vertraging door de kettingbotsing vanochtend vroeg op de A9, ook maar Amstelveen. Tussen Heemskerk en Knoppen de Rotterpolderplein staat 6 kilometer met ruim 50 minuten vertraging. Rijkswaterstaat is druk bezig met bergingswerkzaamheden. Er is maar één reishok open. Waarschijnlijk is er ook schade aan het asfalt. De rijstroken blijven volgens Rijkswaterstaat zeker tot half drie vanmiddag dicht.